Waarom ging jij en liet jij mij zo alleen? Eenzame nachten sinds jij voorgoed verdween. Ben jij mij door die ander zo gauw vergeten? Ik moest eens denken

denk ik aan die vrolijke tijd met ons twee.